Meijer met het NOS-journaal. Hamas zegt dat alle lichamen van Israëlische gijzelaars die tot nu toe zijn gevonden... zijn overgedragen aan Israël. Volgens Hamas kunnen de overgebleven lichamen alleen met veel moeite... en speciale apparatuur worden gevonden en geborgen. En dat kost tijd. De terreurgroep zegt vanavond nog twee lichamen te hebben overgedragen... De Amerikaanse president Trump meldt dat hij Israël toestemming geeft om door te gaan met de gevechten in Gaza... als Hamas zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Een internationale groep van 188 mensenrechtenorganisaties vindt dat regeringen pro-Palestijnse bewegingen ten onrechte criminaliseren. Ze zeggen dat landen het demonstratierecht van deze groepen inperken onder het mom van de strijd tegen antisemitisme en de bescherming van de nationale veiligheid. Onderzoekers verwijzen onder meer naar het verbieden van demonstraties...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 De verdachte is op verkeerde juridische gronden aangehouden... en de zaak moet nu over worden gedaan. De gemeente West-Betuwe heeft het leger een vergunning gegeven voor het verbreden van de weg bij de nog te bouwen radartoren in Herwijnen. Defensie was vorige maand zonder vergunning al begonnen met de bouw, waarna de gemeente een bouwstop oplegde. In het Gelderse dorp komt een militaire radarinstallatie die het luchtruim in de gaten houdt en drones kan detecteren. Defensie beschikt al over alle benodigde vergunningen op één na die voor het verbreden van de weg naar het bouwterrein. Het weer.